Hier het afscheidsuurtje slaat en iemand van je heen gaat, misschien voor lange tijden, dan zie je zo elkaar eens aan. Je schaamt je eigenlijk voor een traan, je wilt nog groot doen beiden, een vliegenmiersvrouw kust haar man. Een kleine storing, straks en dan, zal het een meer zien geven. Ze zegt, zul je voorzichtig doen, en denkt misschien is deze zoen een afscheid voor het leven. Scheiden doet lijden, afscheid brengt leed. Lang kan eer je vergeet. Iets wat je niet was, gaat van je heen. Scheiden doet leven